Het regime heeft democratische hervormingen beloofd en is gisteravond begonnen met gesprekken met leden van de oppositie. Maar voor de demonstranten is dat niet genoeg. Ook zijn ze niet tevreden met de nieuwe regering die Mubarak heeft samengesteld. De volksopstand in Egypte tegen Mubarak moet vandaag zijn hoogtepunt krijgen, met een massale betoging in de hoofdstad. De oppositie hoopt een miljoen mensen op de been te krijgen die het aftreden eisen van Mubarak. Het leger zegt er gisteren toe dat er niet zal worden ingegrepen als betogers vreedzaam hun mening uiten. Zahra Bahrami, die zaterdag in Iran is geëxecuteerd, blijkt ook in Nederland te zijn veroordeeld voor drugsmokkel. De Iraans-Nederlandse vrouw werd in 2003 betrapt met bijna 16 kilo cocaïne in haar bagage. Dat meldde Nieuwsuur gisteravond. Ze kreeg drie jaar gevangenisstraf, waarvan één voorwaardelijk. Bahrami werd zaterdag in Iran opgehangen omdat ze drugs zou hebben gesmokkeld. Vrienden van haar zeggen dat ze is veroordeeld omdat ze meedeed aan een demonstratie tegen het bewind in Teheran van drugsmokkel was volgens hen geen sprake. In de Verenigde Staten is een oorlogsmisdadiger overleden die door Servië werd gezocht voor betrokkenheid bij de moord op duizenden Joegoslaven in de Tweede Wereldoorlog. Over drie weken zou een proces over zijn uitlevering beginnen. Peter Eckner werd als etnische Duitser geboren in het voormalige Joegoslavië. Daar zou hij in de oorlog een leidende rol hebben gespeeld bij de deportatie van mensen naar vernietigingskampen. Sinds 1960 woonde Eckner in de VS, waar hij vorige week stierf op 88-jarige leeftijd. Het weer, het is bewolkt en het vriest licht.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 There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share baby. keep you talking on the line. That's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because.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 Serieus Echt niet. Wel. Nee, echt Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. <laughs>